Je hoort ze vertrekken de boeren nu naar een andere plek. Waar is nog onduidelijk. Maar dat uh, vorderen is vandaag ook de werkwijze van de politie. Bij een blokkade worden de boeren gevraagd om te vertrekken. En als dat niet gebeurt, dan krijgen ze een boete. Ook zijn er al tractoren gespot op snelwegen en provinciale wegen. Het is niet duidelijk hoeveel boeren vandaag meedoen aan het protest. Bij schietpartijen in een winkelcentrum in Kopenhagen zijn gisteravond drie mensen om het leven gekomen. Het was daar op dat moment erg druk omdat Harry Styles even verderop zou optreden. Een man van 22 is opgepakt. Het gaat om een bekende van de politie. Het concert van Harry Styles ging door de schietpartij niet door. Het blijft maar regenen in Sydney in Australië. Tienduizenden mensen zijn opgeroepen hun huis te verlaten vanwege overstromingen. En niet voor het eerst, vertelt correspondent Maaike Weijers. Veel mensen waren pas net eigenlijk een beetje bekomen van de vorige overstromingen. Hebben allerlei spullen vervangen, hun huis eh, geprobeerd op te knappen. En dan worden ze opnieuw getroffen. Ook zijn veel mensen daar niet verzekerd... omdat het onbetaalbaar is om je te verzekeren tegen natuurrampen. Mensen raken dus echt dakloos. En Tim van Rijthoven kan zijn racket in zijn tas stoppen. Hij is uitgespeeld op Wimbledon. De tennisser verloor gisteravond in vier sets van Novak Djokovic, zag deze commentator van Ziggo. Het sprookje is voorbij voor Tim van Rijthoven. Het was een fantastisch verhaal. Het was een fantastisch avontuur. Maar Novak Djokovic, hij is net een maatje te groot voor de Nederlander. Novak Djokovic gaat door naar de kwartfinale. Gaat spelen tegen Yannick Sinner. Van Rijthoven deed voor het eerst mee aan Wimbledon. Vandaag is het nagelbijten voor Botik van de Zandschulp. Hij neemt het vanavond in de vierde ronde op tegen Rafael Nadal voor een plek in de kwartfinale. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag kan in het binnenland een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de afsluitdijk richting Noord-Holland tussen Knoppen en Koormeerdezand... 3 kilometer file en een vertraging van een kwartier.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 Morgen de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boeren voeren opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Op dit moment blokkeren ze een aantal distributiecentra van supermarkten... onder meer in Friesland, Drenthe en Brabant. Bij de aanslag van gistermiddag in een winkelcentrum in Kopenhagen... zijn zeker drie mensen om het leven gekomen. Meerdere mensen raakten gewond, van wie er drie in kritieke toestand zijn. 11% van de Nederlanders voelde zich vorig jaar gediscrimineerd. Dat zijn 1,6 miljoen mensen, staat in de veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid.